Van de mensen in het ziekenhuis liggen er 615 op de intensive care. Dat zijn er 15 meer dan gisteren. In de haven van Dover is bij nog eens 5500 vrachtwagenchauffeurs een coronatest afgenomen. Dat laat de Britse minister van Transport weten. Gisteren werden er al 10.000 tests gedaan. Daarbij zijn tot nu 36 chauffeurs positief getest. Sinds woensdag zijn de grenzen weer open, maar er zijn nog lange wachtrijen... en chauffeurs mogen alleen de oversteek maken als ze een negatieve test kunnen laten zien. Hoeveel vrachtwagens het kanaal vandaag zijn overgestoken is onduidelijk. Gisteren waren het er 45 de Nederlandse film De Veroordeling heeft op het Seattle Film Festival zes prijzen gewonnen. Vetja van Huet kreeg de prijs voor beste acteur en Lies Visserdijk won in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Jorik van Wageningen won in die categorie de mannelijke bijrol. De veroordeling is een thriller die gaat over de Deventer moordzaak. Het is een reconstructie van de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De veroordeling zou vanaf half april moeten gaan draaien in de bioscopen. En in Heerenveen zijn vandaag kwalificatiewedstrijden voor internationale schaatswedstrijden. Antoinette de Jong, Irene Wust en Melissa Wijfje hebben daarbij op de 1500 meter een startbewijs veroverd voor de WK-afstanden. Bij de heren wonnen Kai Voorbij, Daidai Mutap en Ronald Mulder WK-tickets voor de 500 meter. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking en regen. In de loop van de avond en nacht overal neerslag. Ook waait het vannacht fors. Met aan zee zware tot zeer zware windstoten. Morgen nat en onstuimig bij een graad of 6.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 Tweede kerstdag 2020, we zijn er, hè, ondanks de regen. We zijn gelukkig eh, inmiddels al eh, binnen. Want eh, ja, buiten moet je nou niet zijn, Albert-Jan, met dit weer. Nee, het, Echt, echt, daar word je niet vrolijk van. En dan vanavond laat en aankomende nacht nog die hele harde wind... tot 110 kilometer per uur. Je hoorde trouwens als eerste naar het nieuws Womek en Womek... En die eh, zangeres die je hoort, dat is eh, Linda Cook. Oh, die. De dochter van Sam, Koek. Cook. Precies. ik was eerst, ik was eerst. Heel goed. in uh, Teardrops. Ook een plaat uit de top 2000. Het tweede uur, wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk diverse items uit, uit, uit Zandvoort. de KNRM, dat is al een, wat ouder bericht, maar toch nog even de moeite waard. Want de KNRM gaat namelijk de reddingsboot van Zandvoort in 2024 vervangen. Eh, verder eh, kijken we nog even naar de actie van eh, de Rotary. wat die heeft 1900 euro opgebracht. En afgelopen jaar, in de aanloop van de Formule 1... hadden ze een extern bureau ingehuurd om de site-evenementen te coördineren. Ja. Maar volgend jaar gaat Zandvoort dat zelf doen. Kijk, dus ik denk dat het draaiboek klaar ligt. <laughs> ja, oké, bedankt. Eh, bedankt. Wat kost dat? Oké, nou dan kunnen we het zelf Ja, als je het elk jaar weer eh, moet betalen, word je er ook niet vrolijk van natuurlijk. Nee, klopt. En eh, nou, wat dat betreft... en misschien dat we nog aan de tijd hebben... kijken we nog even terug naar de toch wel geslaagde Winter Pride. Met, twee, met een radio-uitzendingen van, vanuit de studio. en ik zou zeggen, genoeg, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken... En natuurlijk niet vergeten, eh, we hebben eh, van alles wat. En natuurlijk ook veel muziek. Zo is het. Kijken doe je via zfm-live.nl. Of eh, kijk eventjes op de ZFM-app. Ook dan eh, kan je gewoon eh, lekker meekijken in de studio. Onze mooi versierde studio aan de Tolweg. Tina met dank en Kort Draaier daarvoor. Ook een prachtige kerstboom. Je ziet het allemaal via de webcam. zfm-live.nl Tot aan 5 uur vanmiddag, tweede kerstdag. Zandvoort op zaterdag met nu Chic en de Good Times. Good times. keeps turning. tijd werden altijd eh, hele lange uitvoeringen van platen gemaakt. zou ik deze van uh, Chic. En je hoorde de Good Times. Het is tweede kerstdag, het mag nog even, hè? Vrolijk In Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest, wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Een hele goede middag, Zandvoort. En leuk dat je luistert. It's beginning to look a lot van vandaag niet echt uh, eh, gisteren gaan. Hè? Nee, dat valt een beetje tegen. Want we hebben geen sneeuw. We hebben er wel om gevraagd. Maar eh, helaas eh, dit jaar ook weer niets gekregen. It's is beginning to look a lot like Christmas. De single van, even kijken, man Trailer. Zij zong dat plaatje. Jij hebt nieuws van de KNRM, want ja, die krijgen weer een nieuwe boot. Het is toch niet dat boot, hè? <laughs> Nee, wil jij niet een bootje kopen? Kan in 2024, hoor. Een bootje kopen? Ja, Je, weet, je, weet, het maar nooit. Is het een mooie boot of echt, niet? Echt reddingsbootje. Ja? ik heb een woonboot of is het een andere boot? Nee, een andere boot. Een andere boot, een redboot. Goed, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, KNRM in het kort... vervangt in 2024 de reddingsboot Onipolissen. die gebouwd werd in 1995 en dus al 25 jaar dienst doet op de reddingsstation Zandvoort. De vervanging hangt samen met een ambitieus vervangingsplan... dat de hele KNRM-reddingsvloot tussen nu en 2035. De KNRM is met 75 reddingsboten langs de kust dag en nacht beschikbaar voor noodgevallen op zee. De reddingsboten variëren in lengte van 5 tot met 20 meter. Een groot deel van deze boten is zelfs inzetbaar bij windkracht 12. Om die redenen moeten deze schepen voldoen aan de hoogste eisen en in topconditie verkeren. De huidige reddingsvloot bevat reddingsboten uit 1991 en daarna. De oudste is dus bijna 30 jaar oud. De schepen zijn goed, maar de kosten voor onderhoud worden steeds hoger... en het risico van uitval ook groter. Tijd voor een vervangingsplan van een uitdagende omvang. De KNRM is een reddingsorganisatie die volledig bestaat eh, dankzij vrijwilligers. Enerzijds de vrijwillige bemanningen, anderzijds de donateurs die de KNRM steunen met een vrijwillige bijdrage. Het reddingswerk is kosteloos en wordt betaald uit giften van geredden en, geredden en donateurs. De KNRM doet dit sinds 1824 zonder overheidssubsidie... maar vervult haar rol wel voor de overheid... en vooral voor iedereen die eh, het water op gaat. De nieuw te bouwen reddingsboot van het type van wijkklasse... heeft een lengte van 11,4 meter en kost afgerond 1,2 miljoen. Het totale vervangingsplan van 75 reddingsboten kost ruim 5,5 miljoen euro per jaar gedurende 15 jaar. De KNRM heeft er vertrouwen in dat dit geld in de komende 15 jaar geworven kan worden... maar daarvoor zijn wel wervingscampagnes en activiteiten nodig. De KNRM investeert hiermee in de toekomst voor een veilig vaargebied in Nederland. Dus eh, de, de Annie Paulussen is in 2024 voor vervanging aan de beurt. Oké, dankjewel Albert-Jan voor dit bericht. Ook op eh, tweede kerstdag eh, de berichten eh, bij CFM. Ja, volgens mij is dit een van jouw favorieten, toch? Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Christmas tree. Have a happy holiday.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 Je hoorde de single van eh, Andy Williams en daarvoor trouwens een van jouw favorieten. Brenda Lee was dat. Toch? Oh. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Lekker hoor, zo'n eh, zo'n eh, blokje. Nou, nu we toch eh, in de kerst zitten, want jij hebt nieuws over kerstbroden. Ja, nee, ja, we blijven even bij de, dit het bericht van de vervanger van de Reddingsboden. boten door de jaren heen. Reddingsbroden. Uh, deelt de KNRM IJmuiden onlangs deelden ze ook kerstbroden uit op schepen. De mannen van de KNRM in IJmuiden eh, laten zich niet alleen eh, van een positieve kant zien... als er badgasten uit het zeewater moeten worden gered... of eens een schip in nood is... In de relatief stillere donkere dagen voor kerstmis... bezorgde een team van de KNRM bij 12 schepen kerstbroden. In de Noordzee ligt een groot aantal schepen vaak wekenlang voor anker. Dat betekent dat de bemanningsleden met kerstmis niet bij hun partner en kinderen kunnen zijn. Om dat leed een beetje te verzachten voor een reddingsboot eh, van de reddingsmaatschappij... een aantal tankers langs om de mensen aan boord een brood te geven. En ze, ondanks alles, vrolijke kerst te wensen en dat stellen ze zeer op prijs. Zegt Ton Otten, een van de KNM'ers die er uh, ook meevoeren. Wie ook meevoeren, en daar ben ik, was ik, best, ben ik best een beetje jaloers op... waren onze collega's van uh, NHTV. En zij maakten de volgende korte reportage. een Spectaculaire en sympathieke actie van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij in IJmuiden. De mannen van Stavast bezorgen een presentje aan boord van schepen die om uiteenlopende redenen soms wekenlang voor anker liggen op de Noordzee. Met mannen aan boord die nu liever met vrouwen en kinderen bij de kerstboom zouden zitten. Dan is een presentje welkom, zeker als het om de niet te versmade kerstbroden gaat die de redders bij zo'n 12 schepen afleveren enthousiast en eh, verrast vooral waren ze. Goed ontvangen. In het begin denken ze, wat, wat, eh, wat eh, komt die boot doen? uiteindelijk even toelichten natuurlijk dat we van, van de KNRM zijn. En dat we ze fijne feestdagen wensen en, en een cadeautje voor ze komen brengen. Jij bent lekker thuis met de kerst, eh, die mensen op zee. Eh, wat is dat voor gevoel? Vertel eens. Ja, ik kan me goed voorstellen dat als je zo lang op zee zit, eh, dat het een pittige periode kan zijn. zeker. Het is een goodwill-actie die niet alleen de bemanning van de schepen een lach bezorgt, maar ook de gevers een goed gevoel geeft. Het is toch in deze lastige tijd is het denk ik dan wel mooi dat je gewoon een, een klein beetje vreugde bij de mensen kan brengen. En of dat nou door middel van een kerstbrood, een kaartje, een bezoekje is. ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. Ja, mooie reportage weer van eh, onze collega's van uh, eh, NH Nieuws. Zag je nou een beetje een jaloers blik eh, in jouw ogen? Ja, hè? Prachtig. Dat filmpje is uiteraard na te kijken op nhnieuws.nl. Prachtig. Ja, echt prachtig gewoon. En een goede actie van de KNRM. Nou, heb je een kerstplaat, Albert-Jan? Nee, dit gebeurt echt, hè? Gewoon. Je kan erop googlen. Moet je maar eens doen. Kerstplaat en dan porompopompom. Oh nee, toch? kerstplaat Pom. En dan, eh, dan, dan, als je mazzel hebt, krijg je deze versie van die kerstplaat. Want dat vind ik wel de beste hoor. The Little Drummer Boy, The Jackson 5. Eh, de single uh, The Little eh, Drummer Boy op de zaterdagmiddag, tweede kerstdag. We gaan nog even terugblikken op de wintereditie van The Pride, want dat was volgens mij wel weer een succes, Albert-Jan. Het was een, een, een succesvol evenement en waar Zandvoort zich weer van zijn goede kant heeft kunnen laten zien. Vandaar dat we even een korte terugblik doen. Om de Zandvoortse Pride at the Beach in 2020 niet volledig van de agenda te schrappen... had de organiserende stichting LHBTI aan zee in samenwerking met de gemeente besloten om een, die Pride te organiseren. Hoewel kleinschaliger dat in iedereen gewend was... werd er in de gemeente op verschillende manieren aandacht besteed aan het doel van de Pride. Het belang van de diversiteit en jezelf kunnen zijn. Een van de onderdelen was de Winter Pride kunstroute. Een route langs diverse plekken in het dorp waar je van Pride kunst kon genieten. Aan workshops kon deelnemen, kunstenaars kon ontmoeten en een Winter wijn, wijn kon kopen. De expositie Out in Winter op het Badhuisplein toonde op, toonde op eh, de 15 dubbelzinnige paneel, dubbelzijdige panelen... een selectie kunstwerken van kunstenaars die in de afgelopen jaren hebben deelgenomen... aan de uiterst succesvolle expo's en in het Zandvoorts Museum. Kunstenaars André Donker en René Zuiderveld benadrukten met deze selectie... het brede scala aan artistieke uitingen die het leven vieren en het anders zijn omarmen. René Zuiderveld had een spannende selectie van zijn veelzijdige werk gemaakt. Wat lag er, wat lag er verscholen achter deze beelden? De Pub-Up Gallery op de Zeestraat tonen diverse beelden. Tevens hadden de Pride-ambassadeurs zich laten fotograferen... en die foto's waren te zien voor de ramen van het HDMZ-museum. En op de zaterdagavond had het Wapen van Zandvoort een bankbingo georganiseerd... die door meer dan 100 enthousiastelingen werd bekeken. Er waren circa 50 prijzen, deels door de Zandvoortse middenstand gesponsord, te winnen. Op eh, de uw enige echte lokale zender CFM stond drie dagen lang Rainbow Radio Zandvoort in de programmering met een diversiteit aan gasten. En tot slot was er een hele veilige online op zondagavond... Eh, eh, op een geheime locatie nog een geweldig kleinschalig dansfeest. Kortom, Zandvoort heeft weer laten zien dat er ondanks corona toch het een en ander mogelijk is. Als je maar creatief bent. De Winter Pride was bedoeld om de door corona afgelaste Pride at the Beach... die begin augustus op de kalender stond, toch nog te kunnen vieren. Het was een lokaal initiatief en we zijn voornemens om eh, het mogelijk een vervolg te geven. Al dus Roy Dongen, voorzitter van de stichting LHBTI aan Zee. Dankjewel Albert-Jan, weer een eh, mooi succes dus voor de Winterprijs. En heb jij nog eh, geluisterd naar die top 51 die wij uitzonden? Trouwens, Voordat we daar eh, verder over gaan hebben, ik zat even mee te kijken op de webcam. zfm-live.nl. Maar wat zag de studio er mooi versierd uit. Ja, hartstikke. geweldig, echt een plaatje oh, oh, gewoon. tijdens die live Tijdens die live uitzending. Ja, nu ook natuurlijk, omdat je ons ziet. <laughs> hè? Ja, nee, ja, ja, ja, Nee, de lichtjes. Het gaat om de lichtjes. Oh ja, ja, ja, ja. <laughs> dat is ook zo. Dus nee, maar het was een hele mooie uitzending. het, eh, die week ervoor hadden we het erover. En toen eh, zei ik, nou, ik denk dat ik wel weet wat de nummer 1 gaat worden toen zei ik de Village People en uh, eh, YMCA. Nou, dat was nummer twee. Twee? Ja, nummer één was eh, Lady Gaga. Een nummer eigenlijk wat ik helemaal niet ken. Okay. Maar goed, inderdaad, in de LHBTI uh, eh, scene. is dat wel een heel bekend nummer. En vandaar ook waarschijnlijk geld terecht op nummer 1. Nou, wat ook op nummer 1 staat wat betreft een van mijn favoriete platen... dat is er eentje van Phil Collins. Luister naar Another Day in Paradise. zoals je waarschijnlijk wel weet van mij... Eh, ben ik fan van de muziek uit de jaren 80. En dit is ook weer zo'n heel mooi nummer. Hè? Phil Collins en Another Day in Paradise. Weet je nog, vorige week... en eh, toen denk ik in één keer eh, na de uitzending van... ik was wat vergeten... Want ik had beloofd dat ik nog een kerstplaat zou draaien van uh, onze eigen Zandvoorter Yves Bernissen. Kan je dat nog eh, herinneren dat je dat, dat eh, beloofd had? Nou ja, toen eh, zaten we dus op de brommer. denk ik van, oké, die ben, ik dus, ben ik dus vergeten. Ga ik vandaag goed maken. Maar ik heb er twee klaarstaan van hem. Eentje Winter Wonderland en eentje It's Gonna Be a Gold Cold Christmas. Nou, dan ben ik erg benieuwd wat hij daarvan gemaakt heeft. Dit is Cold Cold Christmas. Ja, hè? ja, die had ik ook als uh, <laughs> eerste klaarstaan. Dus gaan we eerst naar die luisteren als je erg tegen... Nee, dat valt niet tegen. <laughs> <laughs> nee, dat kan niet. Maar Yves, uh, Yves we gaan hem draaien. Hier is eh, It's Gonna Be a Cold Cold Christmas.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 Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long Yesterday I saw your mom and dad We bought our cards together I fit the presents at the Christmas tree And as I write this letter It's warm inside The lock fire's burning bright Oh darling, if only you were here To make it right you call consolation that I've got I know for sure you'll miss me It won't be long Until you're home again And we can share these magic moments But till then It's gonna be a cold beloofd. En eh, ja, ik was het gewoon vergeten vorige week om eh, een plaat inderdaad te draaien van onze eigen Yves Berens. en eh, in It's Gonna Be a Cold, Cold Christmas. Uiteraard naar het origineel van Dana. Nog een kwartier te gaan in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag met Lionel Richie en Stuck on You.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 gaan we deze Lionel Richie nog een keertje tegenkomen bij SOS Live, denk je, het jan eh, nou, die kans eh, die is best wel eh, Die zitten best wel, ja. We hadden het net over een nummer. We gaan er nog niet al te veel over klappen. Maar hij staat inmiddels al in de lijst, begrijp ik. hij staat daarvan. al in de lijst. Hij staat al in de lijst. is een hele mooie plaat trouwens. Nou, daarover binnenkort meer. Maar eerst even over een hele goede actie die plaatsgevonden heeft... van de Rotary hier uit Zandvoort. Ja, en met name dus de actie Hart voor Zandvoort... brengt 1900 euro op voor dorpsgenoten. De lokale Rotary-voorzitter Jan-Dirk Meijwaard eh, reikte de cheque met het fantastische bedrag van 1900 euro eh, eh, uit aan Tilly Bodaar... coördinator van de diaconie Sint Agatha. Zij was bijzonder verrast en dankbaar met het geldbedrag via de diaconie... en in samenwerking met het sociaal wijkteam... gaat de opbrengst in zijn geheel naar Zandvoortse gezinnen... die alleenstaande ouderen en alleenstaande ouderen. Daarnaast leverde de ABN AMRO Foundation rechtstreeks een extra gulle bijdrage van 750 euro aan dit goede doel. Rotary Club Zandvoort is erg blij met het eindresultaat van deze eerste alternatieve kerstactie. Het smaakt naar, eh, volgend, voor volgend jaar naar meer, zo verzekerden de vier aanwezige Rotary-leden tijdens de uitreiking van de cheque. Dit mooie resultaat werd mede mogelijk gemaakt door de Zandvoortse krant en de Rotary Club Zandvoort voor sponsoring van de pagina van de kerstwensboom. De Rotary Club Zandvoort bedankt iedereen hartelijk voor haar bijdrage... en de kerstwensen en de, eh, tussen aanhalingstekens, anonieme donateurs. Geweldige actie. Ja, mooie actie dus van de Rotary. En dan krijgen we nog eh, de actie van eh, de Lions natuurlijk. Klopt. Met dat eh, vreemd geld en de DE-punten. Ik ben heel benieuwd wat die op gaat brengen.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 Eh, fijne tweede kerstdag. En ook dan zijn we erbij, hè, vandaag. Tot aan 5 uur, Zandvoort op zaterdag. Shaking Stevens was dat, een plaat die je zeker niet eh, mag ontbreken... als je de kerstplaat gedraaid hebt. Merry Christmas, everybody. Zo is het maar net. Dus even kijken wat er allemaal <laughs> gebeurt. Ik zit in en denk van, wat hoor ik nou allemaal? Maar de kerstbellen die hebben we weer uit de kast gehaald. Dus het is eh, tijd om het te gaan hebben over de Formule 1, ja, wat die gaat nou. er aankomen eh, volgend jaar meer, natuurlijk. Meer over, de side-events. Ja, maar dat is wel een eh, belangrijk eh, onderdeel daarvan, toch? toch ja. Oké, nou, vertel maar. De zo, <laughs> dank u. De zogenoemde side-events rondom de Heineken Dutch Grand Prix 2021... gaat Zandvoort zelf organiseren. Afgelopen jaar werd een externe partij hiervoor aangetrokken... maar deze keer hebben de gemeente eh, Zandvoort Marketing en de DGP de handen één geslagen... en wordt met Zandvoortse know-how en mankracht de organisatie zelf ter hand genomen. Dat blijkt uit een recent verschenen draaiboek Zandvoort Race Festival. De vorig jaar bedachte campagne blijft, eh, blijft hetzelfde heten. Zandvoort Beyond Beach for Racing. De invulling van de side-events zal voorlopig grotendeels hetzelfde zijn... als voor de afgelaste Dus Grand Prix van dit jaar. Er is een stichting opgericht die zich als uitvoerend orgaan met de organisatie gaat bemoeien. Deze organisatievorm zal naar verwachting een breed politiek draagvlak krijgen. Zowel binnen Zandvoort als in de regio met maximale transparantie. Er is gekozen voor een stichting omdat er nadrukkelijk geen winstoogmerk is. De dagelijkse leiding komt in handen van een onafhankelijke programmadirecteur... die uit de begroting van de stichting betaald zal worden. De stichting zal de enige, eh, de enige organisatie zijn die de benodigde vergunningen aan en kan, aan kan en zal vragen. De inkomsten komen uit activiteiten rondom de programmering, sponsoring, partnerbijdragen en subsidies. De uitgestelde terugkeer van de Formule 1 gaat zoals het er nu uitziet plaatsvinden in het weekend van 3 tot en met 5 september 2021. Aan dat weekend zal een festivalprogramma voorafgaand aan allerlei, met allerlei evenementen en activiteiten rondom de Grand Prix. Het belooft een racefestival te worden voor iedereen. Voor alle inwoners van Zandvoort, maar uiteraard ook voor de ondernemers... uiteraard de bezoekers en tevens alle partijen rondom de Heineken Dutch Grand Prix. Dus. Mooi, dankjewel eh, voor eh, dit bericht. Volgend jaar hè, dan eh, zijn we er klaar voor. En dan hopelijk met corona ook de mogelijkheid om weer met z'n allen op het circuit aanwezig te zijn. Zometeen de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Dit is zo'n geweldige plaat, swingt gewoon. Ik ga nog even vertellen over het eh, gedicht van de dag. Want ik heb een eh, stapeltje met eh, A4'tjes vormen liggen gekregen van Albert-Jan. Nou, ik ga er even over nadenken, albert Heel verstandig. Vind je dat goed? En dan hoor je hem zo meteen om kwart voor vijf. Er zitten een aantal serieuze tussen, maar ook wat lichtere. Oké, oké. Okay. Het, is kerst, hè? Ja, nee, daar komen we wel uit, hoor. Dus hoor je straks om kwart voor vijf. En nog veel meer, blijf lekker luisteren naar het geluid van Zandvoort. Hier is Delegation in Heartache Number One. night yes it did. Heartache number three was kind of rough, girl. Oh, but not as bad as heartache number four. Heartache number five was out to get me. So heartache number six just had to wait, yeah. I got sick on heartache number seven. And I just got over heartache number eight. Look out, look out, here it comes. starred and me crying. My heartache number two, my eyes were red, so red. Heartache number three, I gave up trying. And by heartache number four, I lost my head. Heartache number five was take me back, girl. Heartache number six was it's too late, yeah, yeah.